Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Gepast en historisch. Met die termen karakteriseren veel betrokkenen het excuus van premier Rutte... over de tekortschietende overheid toen de Joden in de oorlog werden weggevoerd en vermoord. Directeur van het Joods Historisch Museum Schrijver zegt dat generaties Joodse Nederlanders hierop zaten te wachten. Directeur van het Niot van Vree vindt dat het excuus op een gepast moment komt. Morgen is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Rutte maakte de excuses namens de Nederlandse overheid vanochtend in een toespraak ter gelegenheid van de Nationale Holocaustherdenking in Amsterdam. De Franse politie mag een bepaald type traangasgranaat niet meer inzetten als ordehandhavingsmiddel. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De granaat verspreidt niet alleen traangas, hij ontploft ook. Demonstranten kunnen daardoor ernstig gewond raken, vooral als ze hem oppakken. De omstreden granaat wordt al jaren niet meer geproduceerd... maar wordt nog steeds ingezet, terwijl er wel al een nieuwe variant is. Er is groeiende kritiek op het harde optreden van de Franse politie tijdens demonstraties. Ook president Macron zei eerder deze maand dat agenten soms onacceptabel hard optreden. In de eredivisie heeft FC Groningen verrassend met 2-1 gewonnen van Ajax. Ajax staat nu drie punten voor op nummer 2 AZ. Er waren ook andere wedstrijden. Willem II tegen PEC Zwolle bleef 0-0. En Vitesse tegen FC Emmen eindigde vanmiddag in 1-1. Shorttrekster Suzanne Schulting is Europees kampioen allround geworden. Ze won gisteren de 1500 en 500 meter en vanmiddag ook de 1000. Lara van Ruiven pakte de zilveren medaille. Letitia de Jong is Nederlands kampioen op de sprint geworden... en de allround titel op het NK was voor Antoinette de Jong.